spoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton hoopt dat de dood van dictator Kim Jong-il leidt tot betere betrekkingen met Noord-Korea. Clinton zei dat bij het bezoek van haar Japanse ambtgenoot Gemba. Ze benadrukte dat het voor de VS en Japan belangrijk is dat er met Noord-Korea verder wordt gepraat over het nucleaire programma. We hebben een gezamenlijk belang bij een vreedzame en stabiele overgang in Noord-Korea, zei Clinton. De staatstelevisie van het communistische land heeft de bevolking opgeroepen zich te scharen achter de jongste zoon van de overleden dictator Kim Jong-un. Amnesty International zegt dat er aanwijzingen zijn dat de afgelopen tijd zuiveringen in Noord-Korea zijn doorgevoerd. Honderden functionarissen die een bedreiging zouden kunnen vormen voor Kim Jong-un zijn mogelijk geëxecuteerd of in strafkampen opgesloten. In Arnhem is vanavond bij de terugkeer van raadslid Martin van Meurs de publieke tribune van de raadzaal ontruimd. Van Meurs zat een gevangenisstraf uit van negen maanden voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Vanaf de tribune werd Van Meurs uitgejouwd. Na een kwartier besloot burgemeester Krikke de publieke tribune te ontruimen. Een half uur later verliet Van Meurs onder politiebegeleiding de raadzaal. Krikke zei na de zitting dat Van Meurs het recht heeft zijn zetel als raadslid weer in te nemen. Van Meurs zat bij een lokale partij en hij gaat nu verder als eenmansfractie. De president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, twijfelt er niet aan dat de euro de crisis overleeft. Voor het Europees Parlement benadrukte hij dat de euro blijvend is en dat het vertrouwen in de munt hersteld moet worden. Parlementsleden vroegen Draghi om opheldering naar aanleiding van een interview dat hij gaf aan de Financial Times. Daarin had de topbankier gewaarschuwd voor de gevolgen van het uiteenvallen van de eurozone. Draghi uitte voor het Europees Parlement kritiek op speculanten die veel tijd investeren in wat-als scenario's. Hij noemde dat morbide. Het weer, vannacht overal regen, in het oosten kans op sneeuwbuien. Morgenochtend eerst droog, in de middag weer buien. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 Amsterdam-Eindhoven tussen Utrecht en Den Bosch.